Daarbij kwam één machinist om het leven, de andere is zwaar gewond geraakt. De treinen reden door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar. De machinist van een aansnellende intercity maakte een noodstop... en voorkwam zo dat hij een volle vaart tegen een losgeraakt draaistel aanbotste. De 150 passagiers kwamen met de schrik vrij. De ravage is groot. Door de klap kwamen beide goederenlocomotieven omhoog... en raakten zo de onderkant van het viaduct van de A15. Die weg is enige tijd afgesloten geweest om de schade op te nemen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld. Wanneer er weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht is nog niet bekend. Na minister Verhagen houdt nu ook minister van Middelkoop van Defensie de mogelijkheid open dat de missie in Oeroesgan in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Dat is opmerkelijk, want eerder zei Van Middelkoop dat de missie een te zware wissel trekt op de krijgsmacht. Onder andere de PvdA, de VVD en de SP zijn fel tegen een nieuwe missie. In de Amerikaanse stad Pittsburgh is de G20-top begonnen. Op de agenda staat onder meer de vraag wanneer de overheden moeten stoppen met het stimuleren van de economie... nu het dal van de recessie voorbij lijkt. Ook maatregelen om de bankiersbonussen aan banden te leggen worden besproken. Elders in Pittsburgh liep een demonstratie tegen de top uit de hand. Zeker 17 betogers zijn aangehouden. Op het WK honkbal in Italië heeft Oranje met 5-11 verloren van Canada. Na de tweede inning stond het nog 4-0 voor Nederland, maar daarna werd Oranje weggeslagen. De Nederlandse honkballers kunnen alleen nog spelen om brons als ze weten te winnen van de altijd sterke Amerikanen.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 Keep the glass filled up and feel no pressure. Cause tonight it's alright. crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in there looking to fight. Trying to mess things up. Cause we all came at a party tonight. your body. Straight up, we're having a party. Cause tonight we're going all the way. That's cool with me, pretty cool girl.